Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken noemt het goed nieuws... dat de VN-veiligheidsraad een plan steunt voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. De Veiligheidsraad nam een resolutie van de VS aan. Daarin worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en volledig uit te voeren. De leiding van Hamas heeft positief gereageerd. Justitie maakt zich zorgen over het vuurwapenbezit onder jonge cybercriminelen. Geregeld vindt de politie wapens, munitie en explosieven bij soms nog minderjarige verdachten. In veel gevallen gaat het om jongeren die ook al in de drugshandel zitten en met wapens rondlopen. Het OM pleit daarom voor een bredere aanpak van cybercrime. Dit jaar zijn er al bijna 40.000 nieuwe dieselbusjes verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging heeft te maken met nieuwe milieumaatregelen... waardoor de busjes duurder worden. Ook mogen ze vanaf volgend jaar niet meer in bepaalde delen van steden rijden. Maar voor nieuwe dieselbusjes geldt dan een tijdelijke uitzondering. De schulden bij Nederlandse bedrijven zijn de afgelopen jaren afgenomen... ondanks de coronacrisis en energiecrisis. Volgens onderzoekers van het Centraal Planbureau komt dat vooral doordat de winsten zijn toegenomen... Het CPB meldt verder dat de spanningen in de wereld nog wel een risico vormen voor de Nederlandse economie. Frenkie de Jong is niet op tijd fit voor het EK en dus komt hij niet uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder heeft te veel last van een enkel blessure. Middenvelder Teun Koopmeiners heeft ook last van een blessure... en deed niet mee aan de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Die wedstrijd won Oranje gisteravond met 4-0. Het weer. Vandaag trekken opnieuw buien over met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Met 14 tot 16 graden blijft het vrij fris. Morgen droger en wat meer zon en opnieuw maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dit jaar zijn er al bijna 40.000 nieuwe dieselbusjes verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging heeft onder meer te maken met nieuwe milieumaatregelen... waardoor de busjes duurder worden. Justitie maakt zich zorgen over het vuurwapenbezit onder jonge cybercriminelen. Geregeld vindt de politie wapens, munitie en explosieven... bij soms nog minderjarige verdachten. Frenkie de Jong kan niet voor het Nederlands elftal op het EK uitkomen. De middenvelder is niet op tijd fit om mee te doen vanwege een enkel blessure.